Twee uur. Clemens Peters met het NOS Journaal. Voor de kust van Texel is de zoektocht naar de vermiste vissers uit Urk hervat. Hun boot ligt op zo'n 12 meter diepte. Duikers proberen het wrak binnen te gaan... om te kijken of de twee bemanningsleden zich daar nog bevinden. Het is de bedoeling dat alle onder vandaag worden doorzocht. Donderdag verging de garnalenkotter UK-165... toen die in zwaar weer op weg was naar de haven van Den Helder. Vanwege het slechte weer konden duikers pas gisteren de zee in... om het schip te onderzoeken. In zijn woonplaats Sint-Petersburg is oud-chef-dirigent van het Koninklijk Concertgebouworkest Maris Jansons overleden. Hij dirigeerde het orkest van 2004 tot en met 2015, toen hij moest stoppen vanwege zijn gezondheid. Jansons had een hartkwaal. Hij bleef wel dirigeren, onder meer bij het Wieler Philharmoniker... met wie hij ook een aantal keren het traditionele nieuwjaarsconcert deed. Maris Jansons was 76 jaar. President Bouterse is vanochtend teruggekeerd uit China in Suriname. Hij landde rond 6 uur Nederlandse tijd op de nationale luchthaven... waar hij werd begroet door zo'n 1500 aanhangers. Ze zongen, zwaaiden met vlaggen en riepen leuzen. Bouterse gaf kort na aankomst een persconferentie... waarin hij vooral inging op zijn staatsbezoek aan China. Over de veroordeling voor de decembermoorden zei hij dat die hem niet verrast had. Verder ging hij er inhoudelijk niet op in. Bij componist Irving Burgie is overleden. Hij was de auteur van de wereldhit van Harry Belafonte, Deo, oftewel de Banana Boat Song. Ook schreef hij andere hits, zoals Island in the Sun. Burgie was ook de componist van het volkslied van Barbados.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 Hop, hop, hop, hop, hop. Even. Dit liedje dat kan ook over mij gaan. Over jou? Ja, luister. Moet je luisteren, moet je luisteren. Komt-ie. Bob, Bob, Bob. Mijn naam is eigenlijk Bob. Bob, Bob, Bob. Hou nou eens je kop. Sinterklaas die komt uit Spanje. Hij brengt appels van oranje. Altijd in galop. Hop, hop, hop, hop, hop. uit Spanje. Hij brengt appels van Oranje altijd in galop. Pieha! Hop, hop, hop, hop, hop. Wow, en altijd in galop. Hop, hop, hop, hop, hop. Nou, dat was <laughs> mooi hoor. Hop, Leuk hè? Hop, hop, hop. Mooi Sinterklaasliedje hè? Oh, maar we kennen er nog wel één hoor, Sinterklaas. Ehm, oh nee, die kan niet. Wat, wat, wat kan niet? Eh, nou, eh, dat is het liedje Sinterklaasje, kom maar binnen met je knecht. Maar hij is al binnen. Oh, dat geeft toch niet. Zing maar gewoon. Hup, hup, hup, doe maar. <laughs> Oké! Okay. star to make it through another day we need good things, good things, good things. to you gotta go and get angry at all of my honesty.